Van der Linde met het NOS-journaal. In Amsterdam is een man opgepakt voor bekladding van het Nationaal Monument op de Dam. Daar hielden zo'n 1500 mensen een pro-Palestijnse demonstratie. Ze vinden dat Nederland zich niet krachtig genoeg uitspreekt over Gaza. De dader spoot met rode verf in het Engels de tekst Nooit meer is nu. Volgens zijn advocaat was dat een verwijzing naar de Tweede Wereldoorlog en dodenherdenking... als steeds wordt gezegd dat zoiets nooit meer mag gebeuren. Premier Schoof sluit morgen aan bij het overleg van Europese bondgenoten van Oekraïne. Daar wordt gepraat over de topontmoeting van Poetin en Trump in Alaska. Europa mag volgens Amerikaanse media aanschuiven bij een ontmoeting tussen Trump en Zelensky maandag in Washington. Maar volgens bronnen zijn Europese leiders bang dat ze door Trump ergens ingerommeld worden. Trump schrijft op sociale media dat hij niet langer eerst een bestand wil, maar liever meteen een vredesakkoord. De man die in Zeist wordt gezocht voor een ernstig zedenmisdrijf is nog niet gevonden. Gisteren belaagde hij een vrouw en vluchtte toen het bos in. Waarschijnlijk dezelfde man sprak eerder een andere vrouw aan... maar ging er vandoor toen ze ging schreeuwen. De politie spreekt van ernstig seksueel geweld en heeft een signalement verspreid. Gisteren was er al een grote zoekactie in en om Zeist met speurhonden en een helikopter. De Nederlandse hockeyers zijn er niet in geslaagd de Europese titel te prolongeren. De EK-finale tegen gastland Duitsland eindigde in 1-1. Oranje verloor na shootouts. In de Olympische finale van vorig jaar was het andersom. Toen won Nederland na shootouts.